Levi van Eck met het NOS-journaal. In het Gevelingen. Meerdere reddingsboten van de KNRM en twee helikopters van de kustwacht... zijn opgeroepen om mee te zoeken. De duikers kwamen bij de haven Kloosternol in Scharendijken... niet meer terug van hun duik. Tegen een restauranthouder hadden ze gezegd... dat ze naar een bepaald wrak zouden gaan duiken. Toen ze om half elf avonds nog niet terug waren... sloeg de restauranthouder alarm. In het Duitse attractiepark Europa Park heeft een grote brand gewoed... Het is ontruimd, drie mensen raakten licht gewond. Twee themagebieden Nederland en Noorwegen zijn geheel verloren gegaan. Het vuur brak uit bij een grote hal in het themagebied Nederland... en sloeg daarna over naar het Scandinavische deel van het park. Zo'n 25.000 mensen bezochten het park. De ontruiming verliep zonder problemen. De Amerikaanse astronaut Alan Bean is overleden. Hij was in november 1969 de vierde ruimtevaarder die voet op de maan zette... Op de maan werd naast het eerste maanwagentje en een paar filmrolletjes... ook de vlag van Beans middelbare school achtergelaten. Ellen Bean is 86 jaar geworden. Twee mannen in Geldrop waren, de, gisternacht zo dronken... dat de apparatuur van de blaastest het begaf. Bij de blaastest op het politiebureau blies een van de mannen... 4,5 keer de toegestane hoeveelheid. Toen de tweede man aan de beurt was, werkte het apparaat niet meer... Dat kwam doordat er een penetrante lucht van alcohol in de ruimte hing... en het apparaat daardoor in de war raakte, schrijft de politie op Facebook. De ruimte moest drie kwartier worden gelucht voordat de tweede man kon blazen. Hij had viermaal de toegestane hoeveelheid gedronken. Het weer, het blijft vannacht droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden. Overdag is het met 26 tot 29 graden opnieuw warm...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 Fresh on campus. Mm. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up, up, on board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me.